NOS Nieuws van 2 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De leider van de grootste partij van Curaçao heeft alle politieke partijen in de Tweede Kamer uitgenodigd... om te praten over de onafhankelijkheid van het eiland. Helmin Wiels van Pueblo Soberano doet dat via een brief aan Kamerlid Van Raak van de SP. De partij van Wiels won de parlementsverkiezingen eerder deze maand. Zelf spreekt hij liever niet van onafhankelijkheid... maar over een volledig soevereine status van Curaçao. De meerderheid in de Tweede Kamer heeft er geen bezwaar tegen als Curaçao het Koninkrijk verlaat. De SP is één van die partijen. Wiels hoopt dat het overleg met de Tweede Kamer een stappenplan oplevert... dat binnen vijf tot tien jaar tot een nieuwe situatie leidt. Daarin zou een dubbele nationaliteit mogelijk moeten zijn... Er zou een vrij verkeer van personen tussen Nederland en Curaçao moeten bestaan. Vergelijkbaar met die binnen de EU, zelt Wiels. Advocaat Bram Moskowitz ziet het hoge beroep tegen zijn levenslange schorsing met vertrouwen tegemoet. Hij werd gisteren voor het leven uit zijn beroep gezet door de Raad van Discipline. Bij Pauw en Witteman zei hij te verwachten dat het niet zo ver komt. Verder zei hij dat hij deze uitspraak niet had verwacht. Moskowitz heeft zich volgens de Raad onder meer niet gehouden aan de verordening van de Orde van Advocaten... waarin staat dat contante betalingen boven 15.000 euro aan de deken moeten worden gemeld. Die regel is opgesteld om witwassen tegen te gaan... Volgens Moskowitz kan hij helemaal niet aan die verordening voldoen, omdat hij dan zijn beroepsgeheim zou schenden. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht hebben 35 tips van het publiek opgeleverd. Zeven verdachten zijn herkend. Vorige week werden de gezichten van de verdachten in de uitzending nog onherkenbaar gemaakt. Deze keer werden 18 mannen en één vrouw die zich afgelopen week niet vrijwillig hebben gemeld... duidelijk herkenbaar in beeld gebracht op de website van het programma staan foto's van 50 verdachten.